met het NOS-journaal. De VVD wil zich nog niet uitspreken over het steunpakket voor Griekenland. Volgens Kamerlid Harbers is het daar nog te vroeg voor... omdat de onderhandelingen met Griekenland nog niet zijn begonnen... en niemand weet wat er precies gaat gebeuren. Harbers kreeg de hoon van bijna alle oppositiepartijen over zich heen. Er ligt wel degelijk een akkoord om een mening over te geven, benadrukt de oppositie. De Tweede Kamer debatteert dit moment over de steun aan Griekenland. Een van de verdachten in de Valkenburgse zedenzaak is vrijgesproken. Er is onvoldoende bewijs tegen de man van 55. Het Openbaar Ministerie had een jaar cel geëist. De andere verdachten moeten nog twee weken wachten op hun vonnis. Voor deze man is een uitzondering gemaakt... omdat hij een zwakke geestelijke gezondheid zou hebben. De man heeft bekend dat hij in Valkenburg bij een meisje van 16 is geweest... en haar heeft betaald, maar ontkent dat hij seks met haar heeft gehad. In Zutphen is een groep toeristen gewond geraakt door een grote boomtak die plotseling afbrak. Een van de gewonden zou er slecht aan toe zijn. De toeristen stonden in het centrum van Zutphen op een steiger te wachten op een rondvaartboot toen de tak afbrak. In Den Haag is een Fransman veroordeeld tot 3,5 jaar cel omdat hij geld had gestolen van 88 bejaarden. Het Openbaar Ministerie had 8 jaar geëist omdat de man eerder in België al eens was veroordeeld voor berovingen en zo vaak heeft toegeslagen. De Fransman leidde zijn slachtoffers af om achter de pincodes te komen. De politie kwam de man op het spoor via beveiligingsbeelden van geldautomaten. Het afgelopen half jaar is de autoverkoop in de Europese Unie met ruim 8% gestegen. In vrijwel alle landen worden meer nieuwe auto's verkocht, vooral in Ierland, Portugal en Spanje. In Nederland steeg de verkoop licht met 1,4%. Tot besluit het weer, flink wat zon. Het wordt 20 tot 27 graden. Komende nacht en ochtend trekken enkele regen- en onweersbuien over het land. Daarna wordt het weer zonnig en het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat 3 kilometer file bij knooppunt Badhoevedorp vanwege een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Door opruimwerkzaamheden is de N208 Sassenheim richting Haarlem dicht tussen Sassenheim en Lisse. Naar verwachting is de weg om half vier vanmiddag weer vrij.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 was daarna nou bekend van Muziek Boulevard Live. Die is ook alweer in het gebouw, dus eh, tussen 4 en 6 zit het alweer snor. Eh, we beginnen vandaag het tweede uur met Chubby en daarna Henk. En dan hoor je het vanzelf wel verder. Veel plezier nog het komende uur. jungle, jungle, jungle, jungle rock. A knocked their feet and I had the name of feet. It was a jungle, jungle, jungle, jungle rock. Oh, the rabbit and they hit the bunny hug. was a cotton rug. Oh, well, a camel was a cheetah bucking with a kangaroo. And the elephant a mover with a ring dang It was a jungle, jungle, jungle, jungle rock. A jungle, jungle, jungle, jungle rock. A jungle, jungle, jungle, jungle rock. A jungle, jungle, jungle, jungle rock. I knocked their feet and I had them in my feet. It was a jungle. was Henk eh, Mizel met Jungle Rock. De plaat werd opgenomen in 1958, deed helemaal niets. Totdat er jaren later, in de jaren 70, een Nederlandse platenmaatschappij hem op een verzamel-cd'tje zette. LP'tje was het toen nog trouwens. En ook toen werd er nog niets van eh, gebakken. Maar in 1976 werd het vanuit Engeland toch een hele grote hit. Er zit dus een eh, klein verschilletje van 18 jaar tussen... Maar eh, ze hebben hem ook nog op moeten sporen, want hij was bijna niet te vinden, de man. Maar hij heeft toch nog even een paar eh, optredens verzorgd. Henk Mizel en Jungle Rock. En als eerste hadden we Pony Time van Chubby Checker. Hier zijn de Ames Brothers. The naughty of Shady Lane has hit the town like a bomb. The back fence gossip ain't been this good since Mabel ran off with Tom. Our town was peaceful and quiet before she came on the scene. The lady has started a riot, disturbing the suburban routine. The naughty lady of Shady Lane has the town in a whirl the naughty lady of Shady Lane. Me, oh my, oh what a girl. Bum ba bum bum bum bum bum ba bum bum bum. You should see how she carries on with her admirers galore. She must be giving them quite a thrill the way they flock to her door. Throws those come hither glances at every Tom, Dick, and Joe. When offered some liquid refreshment, the lady never, never says no. The naughty lady of Shady Lane has the town in a whirl. The naughty lady of Shady Lane. Me, oh my, oh my. Need someone to change her, then she'll be nice as can be. If you're in the neighborhood, stranger, you're welcome to drop in and see the naughty lady of Shady Lane, so delightful to hold. The naughty lady of Shady Lane, so delectable, quite respectable. Brothers met een liedje over een meisje van negen dagen. <laughs> ja, dat was eh, eh, Claire van uh, Gilbert O'Sullivan. Maar die was geloof ik drie jaar. Dus dat, dat scheelt alweer. we gaan even luisteren naar Ray Hildebrand en Jill Jackson... die we beter kennen onder de naam Paul en Paula. En vandaar ook de titel van het nummer Hey Paul. Hey, hey Paula. I wanna Paul en Paula. En ze hadden twee de hits. Deze, Hey Paula. En eh, Young Lovers. <laughs> En dat is in Amerika al genoeg voor een Greatest Hits LP. Ben nieuwsgierig wat er dan verder op staat. Eh, we kennen allemaal natuurlijk We Were All Wounded at Wounded Knee van Redbone. Die gaan we niet draaien. Maar wel een top 100 hit uit 1973. Vovoka. Ghost in the Machine, The Police and Spirits in the Material World uit 1981. In eh, de zwart-wit periode van de televisie hadden wij Top of Flop met Herman Stok. En als tune hadden we 3624 36 van de Shadows. En in Engeland hadden ze de Jukebox Jury. En daar zorgde de John Barry 7 voor de tune Hit and Miss. and Miss van de John Barry 7. De tune van Jukebox Jury uit Engeland. Eh, we zijn toe aan The Beatles, hun derde single. En die werd opgenomen eh, voor het eerst op 5 maart 1963 in de Abbey Road Studios. En weer geïnspireerd door eh, Roy Orbison. Hij werd uitgebracht op 11 april 1963 in Engeland. En de B-kant van From Me To You, dat was Thank You Girl. En de originele titel was eigenlijk Thank You Little Girl. Hier zijn The Beatles. derde single van de Beatles, From Me To You and Thank You Girl. Noodloos om het te zeggen, maar ik doe het toch. Allebei John Lennon, Paul McCartney, Originals. Jawel. Ehm, we gaan over naar eh, een mooie ballad van... Um, heet die ook alweer? de, eh, eh, hoe heet die jongen nou ook alweer? Marvin Gaye. He, he. Ik hoef niet eens op papiertje te kijken, ik weet het zo. Marvin Gaye en Diana Ross uit 74. You are everything. all down. I wanted to be everything to you. You Motown gingen we even naar de Philly Sound met de 3 Degrees en A Year of Decision. Eh, we gaan terug naar de jaren 50 en wel naar 1952, naar K-Star. En dat is niet de moeder van Ringo, nee, dat is gewoon een Amerikaanse zangeres die heel veel hits had in de jaren 50. En een van haar bekendste was de Wheel of Fortune. K-Star uit 1952 en The Wheel of Fortune. We gaan nu even vijf minuten ruim luisteren naar iemand die zich heel erg druk gaat maken op een stelletje drums. Eh, dat was in 1962 Little B van The Shadows en de solo is van Brian Bennett. Dit was het debuut van Brian Bennett bij The Shadows. Dat was de eerste LP waar hij bij aanwezig was. En dat liet meteen even merken wat hij ervan kon. Nou, dan krijgen we het allemaal warm van. En we gaan het ook niet echt rustiger aandoen. Hier zijn de Rolling Stones, Undercover of the Night. waren ze de Rolling Stones en Undercover of the Night. Iedereen, iedere muziekliefhebber heeft wel een top 10 van zijn meest favoriete nummers. En mij staan er ongeveer duizend in. En er is plaats voor allemaal. En ook deze die nu komt staat erin en niemand die hem kent. Het is geen hit geweest, niet in Engeland, niet in Amerika, niet in Nederland. Maar toch hoort hij bij mijn top 10. Hier zijn de Blue Rondos en Little Baby. En aan deze plaat is dat hij geproduceerd is door Joe Meek. Dit waren de Blue Rondos en Little Baby. We gaan eh, luisteren naar een instrumentaaltje van Emerson, Lake en Palmer. Hier is Peter Gunn. Like a Palmer en uh, dit was Peter Gunn. We eindigen met Donovan, Where Your Love Like Heaven. Color in sky, Russian blue. Scarlet fleece changes hue. Crimson ball sinks from view. Lullaby Blues. Einde van Matchbox nummer 34. De komende twee uur is de microfoon weer voor Hans.